Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het bos bij Etteleur heeft een jager een boswachter aangevallen. De boswachter had de man herkend van een eerder incident... waarbij hij de jachtvergunning van de man had ingetrokken. Desondanks liep de man met een jachtgeweer rond... en daarom wilde de boswachter hem aanhouden. De jager werd zo boos dat hij dreigde de man kapot te maken. Daarna sloeg hij hem met een krukje. De jager, een man van 60, is aangehouden. De boswachter raakte licht gewond. In Iran zijn negen mannen geëxecuteerd... die waren veroordeeld voor verkrachting. De vonnissen werden gisteren voltrokken in een gevangenis in Zuid-Iran. Volgens Iraanse staatsmedia drongen de mannen in de zuidelijke provincie Fars het huis binnen... van een vrouw die ze daarna verkrachtte. De vrouw trok haar aanklacht vervolgens in... maar eerder deze maand bekrachtigde het Hoge Rechtshof de veroordeling. Ondanks de droogte in het begin van de zomer hangen er weer veel eikels en beukennootjes aan de bomen, meldt Natuurbericht. Wilde zwijnen hebben daardoor tot ver in het voorjaar voldoende te eten. Op de Veluwe zijn er zelfs meer eikels en beukennootjes dan vorig jaar. Door de extreme warmte was het erg droog en gevreesd werd dat er daardoor veel te weinig voer voor wilde dieren zou zijn. De flinke regenval van vorige maand heeft ervoor gezorgd dat de eikels en beukennoten toch nog goed konden groeien. Het weer, vooral in het midden en zuiden veel regen. Het gaat de komende uren ook harder waaien. Pas vanavond trekt het regengebied weg. In de kustprovincies vallen nog wel wat buien... met vooral in het noorden kans op onweer.